Lot Lewin met het NOS Journaal. Turkije behandelt de bewegingistische terreurorganisatie. Dat zei president Erdogan in een interview met persbureau Reuters. Volgens Erdogan zit de beweging van Gulen achter de mislukte staatsgreep. Ruim 10.000 Turken zijn opgepakt. De Nederlandse regering roept Gulen-aanhangers op om aangifte te doen als ze worden bedreigd in Nederland. Minister Koenders schrijft in een brief aan de Kamer over incidenten waarbij Turkse Nederlanders vanwege hun overtuiging zijn geïntimideerd. Hij vindt het belangrijk dat die signalen serieus worden genomen. Bij een papierrecyclingbedrijf in Staphorst woedt een grote brand. De vlammen slaan uit het dak volgens RTV Oost en er komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden. Er waren geen mensen aanwezig in het pand toen de brand begon. De brandweer verwacht dat het blussen nog tot diep in de nacht duurt. De man die vorige week donderdag met een vrachtwagen een bloedbad aanrichtte in Nice... heeft bij het voorbereiden van zijn aanslag hulp gehad, dat zegt justitie. De handlangers zijn vier mannen en een vrouw die na de aanslag zijn opgepakt. Volgens de openbaar aanklager heeft hij de aanslag maanden voorbereid... en was hij vorig jaar al bezig met informatie verzamelen. Medewerkers van een ingenieursbureau hebben tijdens een inspectie van een viaduct langs de A2 een hennepkwekerij ontdekt. Achter een luik waren zo'n 500 plantenbakken verstopt. De hennepplanten waren al geoogst. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt, zegt de politie tegen het Eindhovens Dagblad. En dan nog het weer. Op de meeste plekken is het droog met zo'n 16 graden. Later vannacht kan hier en daar wat regen vallen. Morgen trekken er meer buien over het land. Vooral later op de dag is er kans op onweer, hagel en veel regen.